Ook alarmnummer 112 gaat daar dan onder vallen. De landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulances moet de ruim 20 verschillende regionale meldkamers vervangen die er nu zijn. Volgens Ter Horst kan door de maatregel de kwaliteit van de hulpverlening bij incidenten en rampen worden verbeterd tegen lagere kosten. De boete voor mensen die zelf zwart geld aangeven bij de Belastingdienst gaat omhoog. Staatssecretaris De Jager zei in de Tweede Kamer dat zogeheten inkeerders voortaan 30% boete gaan betalen. Sinds 1 januari was dat 15 en voor die tijd waren mensen die zelf actie ondernamen helemaal geen boete verschuldigd. De inkeerregeling heeft de schatkist vorig jaar zo'n 2 miljard euro opgeleverd. Mensen die zich niet melden, maar die wel worden gesnapt, moeten een boete betalen van 300 Justitie in België gaat de machinist ondervragen die gisteren het ongeluk in Halle heeft overleefd. Hij raakte bij de botsing gewond, maar is niet in levensgevaar. Hij heeft vermoedelijk een rood sein genegeerd, maar het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog. Justitie hoopt dat de zwarte dozen van de treinen meer duidelijkheid geven over de botsing, waarbij 18 mensen omkwamen. Het ministerie van Justitie spreekt berichten tegen dat er al jarenlang ongediplomeerd personeel in gevangenissen en detentiecentra werkt. Elk personeelslid is opgeleid voor de functie die hij of zij bekleedt, zegt het ministerie. De 800 personeelsleden die in de berichten worden genoemd... hadden aanvankelijk een tijdelijke functie voor lager gekwalificeerd personeel. Inmiddels hebben ze een vaste aanstelling en werken ze niet meer in het gevangeniswezen, zegt justitie. In de eerdere berichten was er sprake van dat de 800 zonder de benodigde diploma's in gevangenissen en detentiecentra werkten.